Umar werd in haar huis in Kusadasi door de politie aangehouden, naar eigen zeggen naar aanleiding van kritische tweets over de Turkse president Erdogan. Partijen in de Tweede Kamer wilden opheldering van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Minister Bussemaker van Onderwijs, die te gast was bij het tv-programma WNL op zondag, noemde het redelijk absurd dat je op basis van een tweet kan worden opgepakt. De Amerikaanse president Obama denkt niet dat terreurgroep IS over negen maanden is verslagen. Dan loopt Obama's ambtstermijn af. Ook een klein groepje extremisten die bereid zijn te sterven kan verwoestingen aanrichten in onze steden, zei Obama tegen de BBC. De steden Raqqa in Syrië en Mosul in Irak zijn volgens hem op dit moment het kloppend hart van de beweging. Obama verwacht wel dat het gebied waar IS opereert langzaam kleiner wordt. In Nepal zijn de slachtoffers van de zware aardbeving van vorig jaar herdacht. Morgen is het een jaar geleden dat het land werd getroffen door een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Er vielen 9000 doden. De verwoestingen waren enorm. In de hoofdstad Kathmandu legde de premier een krans bij de ruïne van de Darahara-toren, een belangrijke toeristische attractie. De wederopbouw in Nepal verloopt moeizaam door al de bureaucratie, zeggen hulpverleners. In Servië zijn vandaag vervroegde parlementsverkiezingen. Premier Vucic wil een nieuw mandaat voor de, van de kiezers om zijn land voor te bereiden op een mogelijk lidmaatschap van de Europese Unie. Hij heeft ingrijpende bezuinigingen en hervormingen aangekondigd. Vucic wil het ambtenarenapparaat afslanken en staatsbedrijven saneren. Dan tot slot nog het weer. Buien met kans op hagel, onweer en wat natte sneeuw. Het wordt 8 of 9 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.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 De vertrouwde tune die regelmatig terugkeert... en gespeeld wordt door Mulder en Mulder, ons Haarlemse duo... dat in de regio en verder buiten Furore oogst. ZFM Jazz vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer... met allerlei mooie, aantrekkelijke, interessante en gevoelige stukken. Ehm, we gaan beginnen met Sarah Vaughan. Als eh, er een donker wolkje aan de hemel komt. Dat is een beetje de rode draad ook vandaag. Want we gaan heel veel bluesy thema's draaien. Allemaal verhaaltjes en titels die gaan over de, de hobbels en bobbels die wij tegenkomen in het leven en die allemaal natuurlijk prachtig in de muziek kunnen worden verwoord. Saraphone, When Sunny Gets Blue. When Sunny gets blue His eyes get gray and cloudy Then the rain begins to fall it better, bitter, better. Love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. wind that sets the leaves to swaying, like some violin playing weird and a haunting That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. the dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss away each lonely tear and hold him near when sunny gets blue. that's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. good memories door een oer-Nederlandse groep. Dead Jazz. Onder leiding van de vorig jaar overleden Robert Veen. U hoorde Koos van der Hout, Lex van Oostrom, Erik Heinsdijk, Jan Voogd, Tolf Helge, Kajan Witmer en Robert Veen. We gaan nu naar Mr. Coleman Hawkins, de Nestor van de saxofonisten. Of de Hawk, zoals vele fans hem kenden. En die heeft veel meer voor de saxofoon betekent dan enig ander muzikus. De beminnelijke en fijnzinnige tenorsaxofonist leek een weinig op wat men zich bij een jazzmuzikus voorstelt. Hoewel hij met zijn voorliefde voor alcohol in ieder geval aan een deel van het cliché beantwoordde. Hij had een krachtige, hartstochtelijke en altijd originele stijl. Bean, zoals hij ook genoemd werd, woonde in de jaren 30 in Londen en toerde door Europa waarmee hij veel bijdroeg aan de verspreiding van de jazz. Voor de gitaar had je Andres Segovia, voor de cello Pablo Casals... en voor de tenorsaxofoon was er Coleman Hawkins. In december 67 trad hij voor het laatst op in Engeland in Ronnie Scott's. Nog één keer trad hij op in Amerika, in Chicago, in 69 en een maand later overleed hij. We gaan luisteren naar Mr. Coleman Hawkins. Met een eh, typisch Hawkins nummer zoals we dat noemen. In My Solitude. MUZIEK Ja, de, dat was Capellino, de groep Capellino. De jazzliefhebbers en kenners die herkennen het nummer met de titel I Found a New Baby. Maar Capellino die heeft eh, daar een persiflage op gemaakt... Ehm, met teksten uit kookboeken. Ja, hoe kun je het verzinnen? Een fond d'oignon bien frité. Nou, en we gaan nu luisteren naar... Ehm, de band van Count Basie. April in Paris. Dat was Sonny Stitt. <clears throat> een ehm, Amerikaanse saxofonist, bijgenaamd de Lone Wolf... vanwege zijn aanhoudend reizen en zijn toewijzing aan de jazz. En, eh, heeft heel de tijd nog bij uh, heel veel groepen gespeeld... maar voornamelijk natuurlijk zijn eigen ding gedaan. Heeft uh, eh, alt saxofoon gespeeld in de Billy Eckstein's big band. Naast eh, Dexter Gordon en Gene Ammons. En eh, met Bud Powell nou, heeft eh, zijn spoor ruim verdiend. We gaan nou naar Joe Williams. Weer een droevig verhaal. 5 o'clock in the morning. Maar wel live opgenomen. morning. And there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning. And there is no one on the street but me. I am evil, tired and lonely, and you're not where you ought to be. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be. This morning. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be this morning, my whole world is empty, darling, because you're not here with me. that I don't love you because I don't write you every day. Don't feel that I don't need you because I haven't much to say. I love you and I need you. So bad that I could cry. until you are here with me, baby. Well, there's no way in the world for me to be satisfied. Joe Williams, There's No One in the World But You. We gaan nu naar Laura Fiji. Die zingt uh, eh, DC Algram, oftewel All of Me. Met Peter Schön op de piano, Wim Overgouw op de gitaar... Ruud Jacobs op de bas en Clark Telly, Terry op de trompet. En geen drums daarbij. Maar toch heel mooi. que abre no coração um salão onde o amor descansa. vai de mim. Eu tão sozinha, vivo assim, sem esperança. A implorar alguém que não me quis e feliz, bem feliz seria. mas devagar. Disse alguém, disse que há bem no coração um salão, um salão dourado onde o amor sempre dança. não mais seria. Me, Laura Fiji. We gaan... Eh, u luistert naar ZFM Jazz op zondag. Dit programma wordt herhaald op vrijdag. En zoals bekend, verondersteld... draaien wij ook heel veel Nederlandse muzici. Zoals, eh, en vooral ook regiogenoten... zoals eh, daar zijn de mensen van de Flying Dutchman Jazzband. Hans de Winter, Haarlem, trombone, Koos van der Hout, Jack Stouten, Wim Vreeburg, Maarten Rodekijk, Ludo Dekkers op de bas en Frits Laurens op de drums. Die hebben in 97 een cd opgenomen en daarbij hebben ze uitgenodigd als gast, vader en dochter Ray Kaart en Jolanda Kaart. En we gaan hen allen laten horen in een stuk Don't Get Around Much Anymore. Mr. Saturday dance Hit a crowd on the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore Thought I'd visit a club got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around. Anymore Jolanda kaart met de KLM, nee, de Flying Dutchman Jazzband. En eh, dat zegt ook iets over de sponsor natuurlijk, maar een orkest eh, met uh, goede, wat zeg ik, fantastische Nederlandse muzikanten. Daar, we hoorden twee trompetisten, één is Koos van der Hout en de andere Ray Kaart, onze Haarlemse Ray Kaart in 2011 overleden. En wij gaan ehm, de twee trompetisten tegen elkaar op laten spelen. Prachtig, een mooie, eh, een mooie uitdaging aan elkaar. Raykaard en Kors van der Hout. En nog een stukje van de Flying Dutchman jazzband. She's Funny That Way. In een arrangement van Robert Veen. Sweeping. Nou, zeg. Mooi of niet mooi? Ehm, Nederlandse groepen. Om de hoek. En fantastisch klinkend. Zo is er ook vanmiddag. Gratis toegankelijk. Een prachtig optreden in Zandvoort. Waar ik u eh, zeer toe mag uitnodigen. In café Het Juttertje. Dat is een bijgebouw van strandpaviljoen Talassa. Waar de Zandvoortse ondernemer Ton Arissen met veel liefde en inzet regelmatig jazzconcerten organiseert in samenwerking met de hm, eh, wat is het? De, <laughs> de regionale slagwerker Menno Veenendaal die eh, beide spannen zich erg in om eh, mooie dingen te laten horen. Nou, en vanmiddag is dat het geval. Zoals ik al zei, gratis toegankelijk. In Café Het Juttertje bij de strandpaviljoen Thalassa. Daar treedt op Rinus Groeneveld. Een zeer boeiende en interessante saxofonist. Hij wordt gezongen door Iris. En de begeleiding is het eh, trio van Menno Venendaal. Vier minuten lopen van het station. Nou, wat willen we nog meer? Het einde van de wandeling, het begin van de wandeling. Maak er een mooie middag van. Vanmiddag toegankelijk. We gaan nog een eh, artiest laten horen. Joe Henderson. En dat is het, eh, het nummer Felicidade. Ehm, ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Alleen dat we richting klok gaan en dat we hierna nog een uur heerlijke jazzmuziek hebben.